Argentinië kwam via Molina en Messi op 2-0 en lang leek Nederland kansloos. Pas in de 83ste minuut deed Oranje wat terug door een goal van invaller Wout Weghorst. Diep in blessuretijd schoot hij ook de gelijkmaker binnen. In de verlenging werd niet gescoord, waarna strafschoppen de beslissing moesten geven. De penalties van Van Dijk en Berghuis werden door, de, door keeper Martinez gestopt... waardoor de Argentijnen wonnen. Ze nemen het dinsdag in de halve finale op tegen Kroatië. Dat land stunte eerder vandaag door Brazilië naar huis te sturen. In een woning in Schiedam zijn vanavond twee mannen aangehouden... die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij eerder vandaag in Rotterdam. Twee mannen en een vrouw raakten bij de schietpartij gewond. De mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was zwaar gewond. Eén of meer verdachten vluchten naar de schietpartij weg. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is onbekend. Ook de precieze rol van de aangehouden mannen is onduidelijk. Het onderzoek gaat nog door. Rusland heeft nog eens 200 Canadezen verboden om het land binnen te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat een reactie op de sancties die Canada onlangs afkondigde tegen 33 Russen. Moskou zegt dat het onder andere gaat om Canadese ministers en oud-ministers, parlementariërs en politiemensen. In totaal hebben de Russen nu 1200 Canadezen een inreisverbod opgelegd. Ook is de Canadese ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. Haar is te verstaan gegeven dat Canada een sfeer van russofobie oproept. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 6 graden. Plaatselijk kan het glad zijn en in de westelijke helft van het land komt dichte mist voor.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 Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht. jij geen verkennen Stuur je allemaal fijne dagen en een